Hij werd acht jaar oud, die schat. Hij vroeg aan mij een vliegen en die heeft hij ook gehaald. Maar zijn bal, zijn fiets, zijn trein, nee daar keek hij niet naar om. Zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. Maar toen op zekere morgen zei hij vader ga dan nou mee. De wind die is nu gunstig, dus ik neem hand de vliegen, in de andere een brief. Ik kon het niet begrijpen, maar toen zei een zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. all. Ik heb hier een brief van mijn moeder, die hoog, hoog in de hemel is. En deze brief, die bind ik vast aan mijn vriend. totdat zij hem nog eens ontvangt. Zij die ik nogal mis de laatste tijd. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw.